Mark Visser met het NOS-journaal. Amnesty International maakt zich zorgen om de vele landen die de doodstraf opleggen... vanwege terrorisme of bedreiging van de staatsveiligheid. Amnesty noemt het aantal landen dat om die reden executies uitvoert alarmerend. De organisatie zegt dat het aantal daadwerkelijk uitgevoerde executies vorig jaar afnam, maar het aantal doodvonnissen nam toe, steeg met 28 naar ruim 2460. Vooral landen als Egypte en Nigeria legden vaker een doodvonnis op. In Egypte ging het om honderden gevallen na de binnenlandse onrust vanwege de staatsgreep door generaal Sisi. Door de afschaffing van het Europese melkquotum kunnen boeren vanaf vandaag weer zoveel melk produceren als ze willen. Nederland exporteerde de afgelopen vijf jaar al steeds meer melkproducten. Export groeide met ruim 1,6 miljard tot 6 miljard euro. En zo is er een stijgende vraag naar Nederlands babymelkpoeder uit China. Om aan de vraag tegemoet te komen overschreden melkveehouders al het melkquotum en dat leverde dan fikse boetes op. Critici vrezen dat door de afschaffing van het melkquotum de prijzen dalen, waardoor het houden van koeien minder aantrekkelijk wordt. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse Misao Okawa is 117 jaar geworden. Okawa werd in februari 2013 erkend als oudst nog levende vrouw. In augustus van datzelfde jaar werd ze de oudst nog levende mens. Op 5 maart vierde Okawa nog haar 117e verjaardag in een bejaardentehuis in Osaka. De nieuwe oudste mens ter wereld is de Amerikaanse Gertrude Weaver. Zij is ruim 116 jaar oud. Het weer tot slot vallen soms nog felle buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En ook nog steeds verzware windstoten. Ook overdag nog onstuimig en het wordt dan een graad of 8. Morgen is het wat langer droog en met geregeld zon wordt het dan opnieuw 8 graden.